van Eck met het NOS-journaal. Op het Canarische eiland Tenerife zijn duizend gasten van een hotel in quarantaine geplaatst... onder wie zeker 13 Nederlanders. Bij een van de hotelgasten, een Italiaanse arts, is het coronavirus vastgesteld. De gasten mogen het hotel niet verlaten. In Tirol, in Oostenrijk, is bij twee mensen het coronavirus vastgesteld. Eind vorige maand werd het virus al vastgesteld in Wenen bij een Chinese stewardess... In Italië is voor het eerst iemand in het zuiden van het land positief getest op het virus. De vrouw ligt met griepsverschijnselen in een ziekenhuis in Palermo. Operazanger Placido Domingo heeft zijn excuses aangeboden... aan de vrouwen die hem hebben beschuldigd van seksueel misbruik. Hij verontschuldigt zich voor de pijn die hij die vrouwen heeft aangedaan... en neemt de volledige verantwoordelijkheid. De Spaanse zanger wordt al maanden beschuldigd van seksueel wangedrag... bij zeker 27 vrouwelijke collega's. Sommige vrouwen voldoen zich, voelden zich onder druk gezet... om met Domingo een seksuele relatie aan te gaan... Hij was directeur van de Los Angeles Opera. In oktober stapte hij op. De Egyptische oud-president Mubarak is overleden. Hij regeerde zijn land 30 jaar met harde hand... en moest in 2011 het veld ruimen tijdens de Arabische lente. Hij trad toen af na wekenlange protesten op het Tahrirplein in Cairo. Daarbij vielen vele honderden doden. Mubarak was 91 jaar en al lange tijd ziek. Vegaburgers zijn vaak te zout, maar bevatten gemiddeld minder vet dan een burger van vlees. Dat blijkt uit een test van de Consumentenbond, die 16 vleesvervangers onderzocht. Wat betreft eiwitten ontlopen vegaburgers en vleesburgers elkaar niet veel. Daarnaast is de helft van de geteste burgers verrijkt met ijzer en vitamine B12. De hoeveelheid blijft volgens de Consumentenbond achter bij die van vlees... maar is voldoende voor de benaming vleesvervanger. Het weer, zon en wolken en dan, nu, eh, en dan nu en dan bui bij een graad of 8. Vanavond en vannacht winterse buien en minima rond de 2 graden boven nul. Op sommige plekken blijft er wat sneeuw liggen. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeers. Dit van de ANWB. Noord-Holland heb je wat last van file op, bij Amsterdam. Op eh, de A10 Zuid richting de A10 West tussen de knooppunten Amstel en de Nieuwe Meer 5 minuten vertraging.